15 graden. En tot zover het nieuws. Funknight. Iets over vijf. Hallo allemaal. Zaterdagavond. Bedankt aan Nigel Pelders voor de afgelopen twee uur. Heerlijke muziek en sport. zo was dat hier bij de Funky. Langs hadden we Funky tot 7 uur vanavond. André Simon. Uit de playlist nu de Jets. Curiosity. Daarmee werd het 6 over 5 precies. Hier nou een souvenir van Steve Arrington. Nobody can be you uit 1983. vast and profound. You better look out. They Try to make you seem you ain't got the mood to make the groove. and uh, make it mean you know it. You better look out. To make you feel like you ain't for real. You don't know the deal. You better look out. they try to change your mind, tell you you ain't mine, baby, and that ain't for real. I don't. feel like your way out. You ain't got no clout. You better look out. They'll tell you anything. I make you feel pretty lame, but you know all about that game. You better look out. TV on me, I got my own mind to bring my mean thing. Look at. Steve Ellington's Hall of Fame, om compleet te zijn. Nobody Can Be You. Souvenir 1983 van de Hall of Fame album 1 uit 1983 dus. En dit is Cecile Parker bij Langs Wat Funk Night. Get Up and Shake. En hierna hoor je het geweldige Michael Lovesmith. and I Can't Give Her Up. Het is 15 over 5, precies. I to hear it. And I know you're gonna like it. If you go uptown or go downtown in your limo, you hitchhike. Everybody loves a party, and there ain't no better way to get your rocks off, to knock your socks off, to get down. And when you hear my body say, get up and shake it just what you like. Get up and get up and shake it, I know just Get up and get up and shake it, I know just Get up and get up and shake it, sugar. I Can't Give Her Up was dat. Hier bij er FM Funky. En ik doe het hier. <laughs> Dadelijk hoor je in dit programma nog de nieuwe maxi van Saucy Lady, de Homeboys fans Eddie Towns, Tavares, Jenny Burton, The Time, Jungle Love, Souvenir 84. En besluit het eerste uur met Clockwork, Feeling Free. En daarna hoor je nog een heel uur van dit soort heerlijke funk. Dit zijn de Wooters. There's some I have to ask. To ask. Would you be my lady? Am I moving too fast? Fast now? Don't you know I love you, love you, love you, love you, girl? I hope you feel the same about me. Cause I love you best when you love and caress me. Ooh, baby, can't you see? Ooh. dat dit de nieuwe maxi is van Saucy Lady. Komt uit Boston en is van Japanse afkomst. Dit is dus haar nieuwe maxi. Delirious. 3 voor half 6. van Lady. Delirious heet dat. En dit is Eddie Towns. My name. zeven over half zes. Precies hier bij de Funky. Come Me Mechanically. Souvenir 1984 was dat. Je hoorde daar de langere LP-versie van. We gaan eruit. Het eerste uur besluiten we dan in ieder geval met... Clockwork! Feeling free. Tot dadelijk na het nieuws. Have you heard the new put on your dancing shoes? Got the go-go groove. door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. In Groot-Brittannië is in St. George Chapel op Windsor Castle de uitvaartdienst van prins Philip afgerond. Die was indrukwekkend ingetogen omdat de prins zelf geen groots afscheid wilde. Vlak voor operatie Fourth Bridge, zoals de codenaam voor de dienst luidt, werd er in heel Groot-Brittannië één minuut stilte gehouden. Behalve koningin Elizabeth waren onder andere ook hun vier kinderen en acht kleinkinderen bij de dienst in de kapel aanwezig, waar maar dertig genodigden waren. De kist werd vervoerd op de door prins Philip zelf ontworpen en legergroen geverfde Land Rover. Er is al zo'n 135.000 euro opgehaald met de crowdfundingactie voor de kinderen van Ruinerwold, de helft van het streefbedrag. Met het geld moeten de negen kinderen van Gerrit-Jan van D hun leven in de maatschappij weer op kunnen pakken. Van D verbleef jarenlang met zijn jongste kinderen in een boerderij in Ruinerwold zonder dat iemand dat wist. Dat bleek pas in oktober 2019 toen een van de kinderen het terrein af wist te komen en in een café om hulp vroeg. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat Nederlanders die voor hun werk in Duitsland moeten zijn, daar vanaf nu gratis een coronatest kunnen laten doen. Tot nu toe konden alleen de inwoners van Duitsland zich gratis laten testen, maar in de Duitse deelstaten aan de grens is die mogelijkheid er vanaf nu dus ook voor Nederlandse en Belgische arbeidsforensen. Werknemers die de Duitse grens overgaan moeten wel eerst een sneltest hebben gedaan op hun eigen kosten. En de Amerikaanse president Biden noemt het wapengeweld in zijn land een nationale schande. Hij wil dat het congres werk maakt van een strengere wapenwet. De wet, die steeds door de republikeinse meerderheid werd tegengehouden, noemt Biden nog steeds een van zijn topprioriteiten. De president reageerde met zijn uitspraken op recente schietpartijen, zoals gisteren nog in Indianapolis, waar negen doden vielen. Het weer, het klaart flink op en daardoor kan een mist ontstaan. Vannacht is het rond het vriespunt in het oosten en een graad of 3 in het westen bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind. Morgen wordt overwegend droog, afwisselend zonnig en bewolkt bij 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws. Ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Thank you. Check. opener van uur 2 van aflevering 170 van Langs FM Funk Night. Dadelijk na de funky hoor je Peter Sterrenburg na het nieuws van 7 uur. Souvenir nu van Loose and Hanging on a String. ooh. a little too concerned. Lost your perspective. Came on too strong. You sang a different song. Course komt uit de playlist van Langs de Funky. Dadelijk hoor je hier nog Pieces of a Dream, Winning Streak. Jeffrey Osborne You Can Be Serious, Watch Your Girl, Cut It Out. Souvenir van Junior, Mama Used To Say, komt in 1981. Uit de playlist Lucius, Lucius Dame en de Pretty vein. More Than You Can Handle. Je hoort daar de dub version van. Eddie Kendrick, Souvenir Keep On Trucking, Slave Don't Waste My Time, Click, Burning Hot and Trouble Funk, Woman of principle. Funky, langzaam met een funk night, hier Sybil, Let Yourself Go. Dream was dat. En Winning Streak. Jeffrey Osborne uit de play. i a little high this time, it's just a vision, or oh, it's an optical illusion. Believe it, my friends, they laughed at me when I told them of the peculiar happenings they wouldn't believe. They said you're crazy, are you kidding me? Whoa. eerst. Om twee van half zeven. Hier wel langs van Wem Funk Night. Tot zeven uur vanavond. En na zeven uur is hier Peter Sterrenburg. and you can end I my game is called zoology. Radio is a media, but I can spell encyclopedia. I say a N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A. I try to educate myself every day. I could dribble a basketball as good as you. I make two points and stuff it too. But the game I play, and you know straight, because of education is my thing. Sing, y'all, come on, sing. It ain't no stranger, stranger. Jesse Gaines, Schoolology was dat. Om 13 voor 7 precies hierbij. Langs hadden we een funky Maxi van Slave. Don't waste my time is dit. I kind of figured that uh, I'm the best man for you. Cause I things to do. You can cut all your games. Cause I know your name. We can skip, dip, and slide. But don't waste my time. you want to lie. You cut all your games, cause I know your name. I'm the best man for you. It's cause of things I do. I got things to do. I want you to try to understand. It doesn't work for me. I want not stop my plans. I got work to do. I'm a busy man. I kind of figured that uh, I'm the best man for you. Cause the things I do, you cut all your games. Cause I know your name. We can skip, dip, and slide. But don't waste my time. You're the one that I need. On my knees, begging, please. Don't try to waste my time. Cause this is where you walk the line. You cut all your games. Cause I know your name. I'm the best man for you. Cause the things I do. Ooh, don't waste my time. I want you to listen to me, girl. Baby, baby, don't you waste my, baby, baby, don't you waste my time. was dat. En Burning hearts. De laatste plaat nu van deze aflevering komt van niemand anders dan Trouble Funk. Hier is Woman of Principle. Dadelijk na het nieuws dan hoor je weer Peter Sterburg in Peters Platenparade. Ook lekker voor in het weekend en op de zaterdagavond. Mijn hoor je weer volgende week zaterdag tussen 5 en 7 met Langstraat een Funk Night. Fijn weekend, fijne week en tot dan en doe het rustig aan hè. Woman of principles, full of pride. I know you love me, see it in your eyes. Don't let emotion change your mind. A love like ours is hard to find. Your family tries to run your life. Sooner or later, you got to decide. Friends are friends. They love to give advice. I'm not leaving until you make up your mind. Nobody loves, wow. nobody loves me like you. Nobody loves, nobody loves me like you. Nobody loves, nobody loves me like you. Nobody loves, nobody loves me like you. You get it with a rich man, victim of circumstance for a sec to change. Sooner or later, it can happen to you. Giving up a good thing, it's so easy to do. Woman of principles, you will survive. Take the chance and keep my love alive. There's nothing better for me and you. Understanding the pain we go through. Nobody love, nobody. Nobody. Nobody loves. Nobody loves me like you. Yes, you do. Nobody loves. Nobody loves me like you. Like you. Nobody loves. Nobody loves me like you. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 7 uur. Langstraat FM